Dielke met het NOS-journaal. De man die is er slecht aan toe. Zijn gezondheid gaat achteruit, heeft het ziekenhuis bekendgemaakt. De man die besmet raakte in Liberia werd een week geleden opgenomen. Hij is de eerste die in de VS de diagnose ebola heeft gekregen. Sinds de ziekte bij de man werd vastgesteld zijn in Amerika zo'n 100 verdachte gevallen gemeld. Tot nu toe is bij niemand anders ebola ontdekt. Veertig mensen die met de man in contact zijn geweest worden nog in de gaten gehouden. Niemand heeft symptomen van ebola. in Dordrecht is een man onwel geworden die mogelijk ebola heeft. Hij meldde zich gisteravond bij een huisartsenpost met symptomen van de ziekte. De man komt uit Sierra Leone, waar ebola veel voorkomt. Hij wordt nu behandeld in het Erasmus MC in Rotterdam. De parlementsverkiezingen in Letland zijn gewonnen door de centrumrechtse coalitie. De regeringspartijen krijgen ongeveer 57% van de stemmen. Ze hebben de winst waarschijnlijk te danken aan een pro-westerse koers in het conflict in Oekraïne. De afgelopen maanden heeft Letland aangedrongen op meer NAVO-militairen in de regio. En het land heeft de defensieuitgaven opgeschroefd. Daarvoor was de regering helemaal niet zo populair, omdat er vanwege de economische crisis veel moest worden bezuinigd. In Libië is een Britse leraar vrijgelaten die door opstandelingen was ontvoerd. De man werkte op een school in Benghazi toen hij eerder dit jaar werd meegenomen. Zijn familie en de Britse regering hielden de ontvoering tot nu toe stil... om de man niet verder in gevaar te brengen. Hoe hij nu is vrijgekomen is niet bekendgemaakt. Ook is niet duidelijk hoe lang hij precies heeft vastgezeten. Londen zegt alleen dat de man het goed maakt en dat hij met zijn familie is herenigd. Het weer nog. Het is bewolkt met van tijd tot tijd regen of motregen. Later vanuit het westen droog. Komende ochtend begin bewolkt, maar smiddags is er geregeld zon.